1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Gernauwi worden verdacht van corruptie. De Rijksrecherche heeft op het stadhuis hun werkkamers doorzocht... en ook de werkplekken van enkele ambtenaren. De verdachten zouden tegen betaling vergunningen hebben geregeld. De Mos is wethouder van Economie, Sport en Buitenruimte... en de eerste loco-burgemeester. Gernauwi is wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen. Ook de woning van drie Haagse ondernemers worden doorzocht. Het onderzoek gaat over ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Rond deze tijd begint in Den Haag de protestbijeenkomst van de boze boeren. Ze eisen meer begrip voor hun sector. Op het Malieveld staan naar schatting 4 à 500 tractoren. Aanvankelijk mochten de boeren er maar 75 neerzetten... maar dat bleek in de loop van de ochtend niet langer houdbaar. Er zijn nog altijd boeren naar het Malieveld onderweg. De sfeer is tot nu toe gemoedelijk. Als boeren hun veestapel moeten inkrimpen vanwege de uitstoot van stikstof... moeten ze daarvoor compensatie krijgen. Dat vindt twee derde van de Nederlanders... blijkt uit een Ipsos-enquête in opdracht van Nieuwsuur. Boeren die zelf al hebben geïnvesteerd in maatregelen... om hun stikstofuitstof te verminderen... moeten worden ontzien, vindt 80 procent. 63 procent van de mensen die meededen... vinden dat de uitstoot van stikstof moet worden beperkt. Ze zien het meest in het verlagen van de maximumsnelheid... en het terugdringen van de luchtvaart. De overheid gaat harder optreden, optreden tegen bedrijven die hun internetbeveiliging niet op orde hebben. Dat zegt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in het Financieel Dagblad. De minister wil bedrijven en organisaties beboeten die het publiek blootstellen aan risico's omdat ze hun computernetwerken niet goed beschermen tegen storingen en aanvallen van hackers. In het uiterste geval wil de minister ook kunnen ingrijpen. En dan het weer vanuit het westen opklaringen. Later vooral in het zuiden nieuwe buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 15 tot 19 graden. Vanaf morgen een mix van zon, stapelwolken en buien.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 Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Vrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. Of soms ook streekradio. En deze week hebben we een rondleiding in het Muziekmuseum langs week 39. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1967. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid eh, naar die top 40 kunnen luisteren. En de nieuwe 1 hit natuurlijk. We Love You van de Rolling Stones. Stond eh, de tijd twee weken op 1. En in totaal 12 weken in de Nederlandse top 40. Was een singeltje overigens met twee A-kanten. Op de andere kant stond Dandelion. Interessant is ook dat eh, Paul McCartney en John Lennon van de Beatles meezingen. Op het achtergrond, eh, in het achtergrondkoortje op het nummer. Wat mij trouwens opvalt is dat het, eh, het eind van het liedje mij heel erg doet denken aan Tomorrow Never Knows van de Beatles uit 1966. Ook met die herhalende drum en al die geluidseffecten en zo. Interessant is ook dat eh, de single in Amerika en Engeland eh, niet op één komt. En helemaal geen grote hit is dus. Vooral in Nederland. En de muziek waarmee begon, het liedje wat we net hoorden... I Heard It Through the Grapevine... van Gladys Knight and the Pips... wordt op 29 september 1967 uitgebracht. Op de B-zijde staat It's Time To Go Now. I Heard It Through the Grapevine is geschreven door Motown-duo Norman Whitfield en Barrett Strong. De single van Gladys Knight en de Pips bereikt op 16 eh, december 1967 de tweede plaats in de Billboard Hot 100. Vanaf 14 december 1968 staat de uitvoering van Marvin Gaye, ook uitgebracht door Motown, zeven weken lang op de eerste plaats. er zijn veel mensen die het gecoverd hebben, zeker. Straks dus, tijdens deze rondleiding de themamuziek uit de tv-serie die in Nederland in 1975 werd uitgezonden. In de serie heeft de hoofdrolspeler, een Amerikaanse politieman, een witte kakatoe. Eh, welke tv-serie was dat? En wat was ook alweer het liedje, de tune van het eh, programma? Gaan we draaien dadelijk. En dadelijk ook nog een van de belangrijkste jazz-trompetisten van de vorige eeuw. Hij zou in de band van Jimi Hendrix gaan spelen. Maar dat is er nooit van gekomen omdat Hendrix in eh, 1970 overleed. Ja, bijzonder toch? We En hebben de langspeelplaat van de week, muziekvrienden. Het vierde album uit 1974 van de Doobie Brothers. Het album heet What Were Once Vices Are Now Habits gaan er nog twee nummers van draaien. En dadelijk ook nog muziek van de bedenker van Cookie Monster en Oscar uit Sesamstraat. Hij heeft ook veel liedjes voor de Muppets geschreven. Met zijn werk voor Sesamstraat heeft hij vier Grammy Awards en 14 Emmy Awards in de wacht gesleept. Straks zingt eh, Oscar uit Sesamstraat samen met Johnny Cash een lied van deze opmerkelijke componist. En dan eh, vertel ik je nu dat eh, op 26 september 1957... in de Winter Garden Theater op Broadway in New York... de West Side Story in première gaat. Deze musical is geschreven door Leonard Bernstein en Stephen Sondheim. Jerome Robbins is verantwoordelijk voor de choreografie. Na 732 voorstellingen valt het doek voor deze succesvolle musical op Broadway. West Side Story wordt daarna verfilmd in 1961. De hoofdrollen zijn dan voor Natalie Wood en Richard Weimer. De film was een gigantisch succes en bracht in de Verenigde Staten alleen al 44 miljoen dollar op. De film werd onderscheiden met 10 Oscars. Het verhaal speelt zich af in New York, Manhattan in de zomer van 1957. Twee straatbendes strijden om de macht in de straten. Aan de ene kant heb je de Jets van Riff en aan de andere kant de Sharks van Bernardo. De Jets bestaan uit blanke migrantenkinderen en de Sharks zijn eh, voor Puerto Ricaanse afkomst. Regelmatig zijn er vechtpartijen tussen de twee bendes. Tony van de Sharks wordt verliefd op Maria van de Jets... met alle gevolgen van dien. Het meest bekende lied uit deze musical... is het zoetsappige, maar super romantische Maria... gezongen door Tony. The most beautiful sound I ever heard Maria Maria Maria All the beautiful sounds of the world in a single just met a girl named Maria And suddenly that name will never be the same to me Maria I've just kissed a girl named Maria And suddenly I found how wonderful a sound can it's almost like praying, Maria. I'll never stop saying, Maria. never stop saying, Maria. the most beautiful song. Track de langspeelplaat van de week. Deze week album eh, van de Doobie Brothers. What Were Once Vices Are Now Habits. Eh, een lekker hard nummer. Er staan eh, prachtige ballads staan erop. Popmuziek, maar ook dit soort harde rocknummers. Down the Track heet het. Dadelijk is nog één nummer. Langspeelplaat. En dan gaan we dat beroemde nummer Blackwater draaien. Wat op nummer 1 in de Verenigde Staten kwam. Goed, muziekvrienden, dan nu muziek van de bedenker van Cookie Monster en Oscar uit Sesamstraat. Het gaat hier om Jeffrey A. Mas. Hij overlijdt op 24 september 1998 op 56-jarige leeftijd. Jeff Moss heeft eh, tijdens zijn leven behalve voor Sesamstraat ook veel liedjes voor de Muppets geschreven. Ook schreef hij gedichten voor kinderen. Met zijn werk voor Sesamstraat heeft hij vier Grammy Awards en 14 Emmy Awards in de wacht gesleept. Hij schreef onder andere het nummer Nasty Dan, wat Johnny Cash speelt tijdens een optreden in Sesamstraat. In 1976 komt het nummer zelfs eh, in Frankrijk op één terecht in een eh, Franse vertaling van Claude François. Ik wil daar even een klein stukje van laten horen, want dan heb je een beetje idee om welke nummer het gaat. Sale bonhomme était le pire des hommes qu'on ait jamais vu. Il jurait, crachait, faisait de l'œil aux inconnus. Nou, dit kwam dus op uh, nummer 1 in Frankrijk terecht. We zo te origineel horen, maar weten we nog een beetje hoe uh, in de tijd uh, Sesamstraat klonk. Hoe dat begon bijvoorbeeld in Nederland. Sesamstraat, welkom in Sesamstraat. En dit is heel oud, muziekvrienden, zeker. En in Amerika begon het op deze manier. there. You like this. Old Nasty Dan was the meanest man I ever knew. He'd stomp and scream and be real mean the whole day through. Yeah. He'd frown a bunch, he ate nails for lunch and he'd never laugh. Well, I'd like him. He'd growl and yell and I heard tell he never took a bath. Wow. Nasty Dan. Nasty Dan. Was a nasty man. Yeah to understand that nasty Dan. Now nasty Dan was a nasty man the whole day long. Good for him. He'd go where he could and he'd try real good to make things go wrong. Oh, yeah, yeah. He'd jump for joy when a little boy would trip and fall. Really mean. And the only words that he ever said were, I don't like you at all. Yeah, right on was a nasty man. <laughs> Hard to understand that nasty dance. Now here's the best part. It's about yeah? a girl named Nasty Pearl. Oh, she sounds okay too. <laughs> nasty Pearl was a nasty girl who met Dan somehow. Yeah? She said, "You're like me, rotten as can be. Let's yeah. get married now." So they went and they did and had a nasty kid, and I must confess that Dan pretty much leaves everybody alone now, and he doesn't bother anybody anymore, because he just lives in his nasty old house with his nasty old wife yeah. and his nasty kid. Yeah. In nasty happiness. Nasty Dan. <laughs> He's a happy man. Yeah. Hard to understand that nasty dance. Wow, that was really great. Like and that? say, aren't you Johnny Trash? Cash. Cash, cash. Have a rotten day. Yeah, wow. There goes my kind of guy. <laughs> the Music Museum. Get the happy nationale zaterdagmiddag gebeurtenis Dit is de top 40. Nummer 18. alive. muziek. We're happy to be with you today. Listen. The Music Museum. Listen again. Het Muziekmuseum. Top 40, top 40, top 40. Nummer 14. Amerikaanse soul- en funkband, oorspronkelijk uit Memphis, Tennessee. Staat op 14 in die top 40 1967, week 39, de Bar Case. Met het nummer Soul Finger. Dan nu een van de belangrijkste jazz-trompetisten van de vorige eeuw. Het gaat om de Amerikaan Miles Davis. Hij overleed aan eh, aids op 28 september 1991 in Santa Monica in Californië. Hij werd geboren in Elton in Illinois op 26 mei 1929 als Miles Dewey Davis III. Al jong leert hij eh, van zijn moeder viool spelen. In 1939 krijgt hij eh, op zijn 13e verjaardag een trompet van zijn vader. Als Miles Davis in 1945 zijn middelbare schooldiploma heeft gehaald... wordt hij trompetist in het orkest van Billy Eckstein. Miles Davis verhuist naar New York om te studeren aan de Juilliard School of Music. Maar van eh, studeren komt weinig terecht als hij zijn helden Thelonious Monk, Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie en Charlie Parker persoonlijk heeft ontmoet. In 1949 neemt Miles Davis zijn eerste plaat op. De stijl van Davis is herkenbaar en origineel. Het oefent eh, decennia lang na zijn overlijden nog eh, invloed op jazzmuzici. Op een deel van zijn eh, opname gebruikte Davis een Harmon Mute. Een bepaalde demper op zijn trompet. Waarmee hij eh, typische eh, timbre creëerde. Dat tijdens de rest van zijn carrière direct met hem geassocieerd werd. Nadat Davis op het Isle of Wight festival nummer Machine Gun van Jimi Hendrix hoorde... wilde Davis direct een band met hem beginnen. Overigens, eh, door het overlijden van Hendricks is dat nooit gebeurd in 1971. Velen zien Miles Davis als een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten van de 20e eeuw. Hij is 65 jaar geworden. hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, hand. take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, hand. take me by nummer wat we draaien van de langspeelplaat van de week. What were once vices are now habits. En dat betekent zoiets als wat vroeger ondeugden waren zijn nu gewoontes. Ja, het kwam op eh, één terecht in Amerika, dit nummer, Blackwater. Oorspronkelijk eh, kwam het eh, op de B-zijde terecht van het singeltje Another Park, Another Sunday. Maar goed, ehm, later wordt het ook nog gebruikt in 2010 door de band Train. Die gebruiken de tekst I'd like to hear some funky Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand. Gelukkig wordt eh, de, ja, de originele schrijver Pat Simmons eh, van dit liedje netjes eh, vermeld op het nummer I Got You, dus van Train. The Music Museum. Dan nu muziek uit een tv-serie die in Nederland in 1975 werd uitgezonden. In de serie heeft de hoofdrolspeler, Amerikaanse politieman, een witte kakatoe. Weet je nog om welke serie het gaat? Inderdaad, om de serie Barretta. Op 25 september 75 is deze serie voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien bij de Tros. De serie gaat eh, over een politieman in Burger in New York. Robert Blake speelt Barretta met zijn onafscheidelijke witte kakatoe. De tune voor het programma Keep Your Eyes on the Sparrow, beter bekend als Barretta's Theme... wordt geschreven door Morgan Amos en Dave Grushin. Verschillende artiesten nemen het op in 1975. De tv-versie wordt gezongen door Sammy Davis Jr. De uitvoering van hem doet in de Verenigde Staten helemaal niets. Maar Nederland haalt het in 1976 de eerste plaats... en staat drie weken lang aan de top van de Nederlandse top 40. In Amerika is Mary Clayton de eerste die het eh, liedje De Hitparade inzingt. En waar kennen we nou Mary Clayton van? Nou, luister eens eventjes naar eh, dit. Misschien herken je dat wel. legendarische achtergrondzangeres. 1969 zingt ze namelijk samen met Mick Jagger het duet Gimme Shelter voor het album Let It Bleed. Goed, maar nu dus Mary Clayton met Keep Your Eye on the Sparrow. De themamuziek van Barretta. The Music Museum. Nummer 8. Imagine a still summer's day when nothing is moving, least of all me. I lay on my back in the hay. The warm sun was soothing, it made me She tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. I remember her kiss so soft on my brow and the way that she said asleep now. I walk with the chill in the air. The warm sun no longer hung in the sky. I reached out, but she was not there. She'd gone where she came from, but I still feel. Marie, with the laughing eyes, she'd toss her hair and tantalize. She came to touch me, then she'd gone just like, a summer breeze. The Music Museum. Great movies. This is what's happening. Sound. Er Er ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van de Veronica gaat op 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Nummer 27. Nummer 27 in die auto 40. Traffic met Hole in My Shoe. nummer werd in de tijd geschreven door Dave Mason. Het was zijn eerste compositie. Ja, ongelooflijk. Ja, typisch zo'n eh, liedje uit 1967. Eh, met ook een eh, sitar daarin. Gespeeld overigens door dus de gitarist Dave Mason. De Palando die we hoorden, dat stukje tekst, dat was van Francine Hyman. Maar daar weten we eigenlijk heel weinig van, van deze vrouw. Goed, interessant nummer. We zijn er doorheen. We gaan nog één track draaien. Ook zo'n typisch liedje uit 1967. Eh, het gaat over San Francisco. Nee, niet eh, de nummer 2 notering van Scott McKenzie, maar eh, nummer 7 uit die lijst.